De VVD en de PvdA staan nu allebei op 5 uit een van de grote peilingen, de politieke barometer van Ipsos Sinovate. In de barometer van woensdag was er nog een verschil van twee zetels tussen VVD en PvdA. De SP staat nu op 21 zetels, gevolgd door de PVV op 19, CDA op 13, D66 op 11 en 50PLUS op 1. De andere partijen bleven gelijk ten opzichte van de peiling van woensdag. Een tbs'er uit de kliniek Oldekotten in Rekken is vanmiddag met geweld ontsnapt aan zijn begeleider. Hij werd uren later weer aangehouden. De man had begeleid verlof. Volgens justitie gebruikte hij onderweg geweld om te ontkomen. Er werd meteen alarm geslagen en een zoektocht op touw gezet. Uiteindelijk werd hij in Enschede aangehouden. Waarvoor de man is veroordeeld is niet bekend. Politie in Griekenland doet onderzoek naar een actie van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. In een voorstad van Athene vielen vrijdag zo'n 30 aanhangers in uniform buitenlandse straatverkopers lastig. Ze vroegen hen om papieren en vernielden kraampjes en handelswaar. Mogelijk waren er ook twee parlementsleden van Gouden Dageraad bij betrokken. Gouden Dageraad haalde regelmatig het nieuws met gewelddadige acties tegen illegale buitenlanders. Rolstoeltennister Esther Vergeer heeft bij de Paralympische Spelen in Londen ook goud behaald in het dubbelspel. Met haar, partner Marjolein Buis won ze in twee sets van het koppel Aniek van Koot en Jiske Griffioen. Het werd 6-1 en 6-3. Die wonnen zilver. Vrijdag won Vergeer al goud in het enkelspel. De Britse tennisser Andy Murray heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de US Open. Murray won in de halve finale van de Tsjech Thomas Berdych. Hij won in vier sets. Murray speelt in de finale tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Djokovic uit Servië en de Spanjaard Ferrer. Het weer vannacht op een aantal plaatsen lage bewolking en nevel, mogelijk in het noorden mist.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 The Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction, whether inflation or globalization. Fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me. You and your sister be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home. with a long strange weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Sora Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> and we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. to feed on the people they are supposed to lead. I don't need big people to pray and wait. Whether long-range weapon or suicide bomber, wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soraway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction.